is alweer een paar dagen geleden. Er lag een klein papiertje op de grond. Ik dacht, jij bent gelukkig en tevreden. Totdat ik dat briefje van je vond. Je had toch even met me kunnen praten. Dan was het allemaal niet zo gegaan dan had je mij toch zeker niet verlaten. Maar jij bent nu ineens hier ver vandaan. Die brief die jij hier achterliet, met een paar woorden meer ook niet, daarvan krijg jij ooit op een dag geen spijt. Jij had het kunnen weten, schat, dat ik beslist geen ander had, want jou wil ik te zijn. nu een droom alleen voor pijn. Waarom doe jij mij nu zoveel verdriet? We hadden toch een mooie tijd. Nu zit ik hier in eenzaamheid. Er komt een nacht, dan krijg jij van spijt. We hadden samen zoveel mooie uren, maar door dat briefje is dat nu voorbij. Dit had voor mij veel langer mogen duren, want jij bent de enige voor mij. Ik kan het eigenlijk nog niet geloven dat jij hier niet meer in mijn leven bent. dat ik heb gelogen. En vind je mij een paardenlood zo Die brief die jij achterliet, met een paar woorden meer of niet, daarvan krijg jij ooit op een dag geen spijt. Jij had het kunnen weten, schat, dat ik beslist geen ander had, want jou wil ik met heel mijn hart niet kwijt het was zo mooi had kunnen zijn, blijkt nu een droom alleen voor pijn. Waarom doe jij mij nu veel verdriet? We hadden toch een mooie tijd, nu zit ik hier in eenzaamheid. Er komt een nacht, dan krijg jij hiervan spijt. Die brief die jij hier achterliet, met een paar woorden meer of niet, daarvan krijg jij ooit op een dag geen spijt. Jij had het kunnen weten, schat, dat ik beslist geen ander had. Want jou wil ik met heel mijn hart niet kwijt. Want wat zo mooi had kunnen zijn, blijkt nu een droom alleen pijn. Waarom doe jij mij nu zo veel verdriet? We hadden toch een mooie tijd, nu zit ik hier in eenzaamheid. Er komt zit ik hier in eenzaamheid. Er komt een